5 uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in het zuidwesten van China... zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Tenminste 122 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 6,0 en heeft veel schade aangericht. Het epicentrum lag in de provincie Sichuan. Volgens lokale media is door de beving een hotel ingestort... en zijn wegen beschadigd geraakt. Sichuan wordt vaker getroffen door aardbevingen... 2008 kostte een zware aardbeving 87.000 mensen het leven. De VS stuurt duizend extra militairen naar het Midden-Oosten. Aanleiding is de oplopende spanning met Iran, meldt het Pentagon. Vorige maand werden ook al extra troepen naar de regio gestuurd. Volgens de waarnemend minister van Defensie moeten de troepen de belangen van de VS in de regio beschermen... en is Amerika niet uit op een conflict. Ondertussen verslechtert de relatie tussen Iran en de VS... Gisteren maakte Iran nog bekend meer uranium te gaan verrijken. Ook houdt de VS Iran verantwoordelijk voor de incidenten met twee olietankers in de Golf van Oman. De TU Eindhoven wil het komend anderhalf jaar alleen nog maar vrouwelijke wetenschappelijk personeel aannemen. Met die maatregel moet de man-vrouw verhouding meer in balans komen. De universiteit biedt de sollicitanten daarnaast 100.000 euro voor onderzoek en een mentor. Volgens de rector van de Eindhovense Universiteit hebben eerdere maatregelen te weinig opgeleverd. Rick Brink uit Harrenberg is verkozen tot minister van Gehandicaptenzaken. Zaken. Dat gebeurde tijdens een televisieuitzending van Omroep KRO en CRV. De fictieve ministerspost is bedacht door presentatrice Lisiel Werner... en moet zorgen voor meer aandacht voor gehandicapten. Brink zit zelf in een rolstoel en is al jaren actief in de lokale politiek. In zijn nieuwe rol mag hij voorstellen doen en meediscussiëren over nieuwe wetgeving. Het weer, het wordt vandaag zomers warm met temperaturen tussen de 23 en 29 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe met in het oosten kans op een regen- of onweersbui.